Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Shirt heeft zich niet aan de afspraken gehouden in het proces tegen zijn cliënt Willem Holleder. Dat schrijft de Volkskrant. De zus en de ex-vriendin van Holleder hebben een klacht tegen de advocaat ingediend. Franke was eerder de advocaat van de ex-vriendin die nu getuige is in het proces tegen Holleder. Afgesproken was dat Franke haar niet zelf zou ondervragen, maar dat gebeurde toch. Volgens de Volkskrant leidt de klacht er mogelijk toe dat Franke de verdediging van Holleder neerlegt. Het proces gaat morgen verder. Het Griekse parlement heeft ingestemd met de hervormingen die nodig zijn om opnieuw financiële steun te krijgen. Dat betekent dat de Grieken weer een miljardenbezuiniging te wachten staat, onder meer door versobering van het pensioenstelsel en belastingverhogingen. De geldschieters van Griekenland hadden dat geëist. Vandaag praat de Eurogroep in Brussel over de toekenning van 5 miljard euro aan financiële steun. De brandweer in de Canadese provincie Alberta verwacht de komende dagen enkele bosbranden te kunnen blussen. Het vuur breidt zich minder snel uit dan eerder werd gevreesd, mede dankzij wat regen en dalende temperaturen. Gisteren zeiden de autoriteiten dat de verwoestende bosbranden nog maanden kunnen duren, maar nu zijn ze iets optimistischer. Voor de zwaarst getroffen stad Fort McMurray komt het goede nieuws te laat. Hele wijken zijn tot de grond toe afgebrand, het drinkwater is vergiftigd en de stroomvoorziening is beschadigd. In Eindhoven hebben PSV-supporters gisteravond het kampioenschap van hun club gevierd. De spelers van PSV werden bij aankomst in Eindhoven uitbundig toegejuicht... en vertrokken daarna naar een besloten feest. Vandaag is de officiële huldiging in Eindhoven. Om kwart over vijf begint bij het PSV-stadion de traditionele tocht op de platte kar. En om kwart voor zeven volgt de huldiging op het Stadhuisplein. Het belooft weer druk te worden. Vorig jaar trok de huldiging van PSV 100.000 mensen. Het weer, het is helder, de temperatuur daalt tot 13 graden. Daarna opnieuw een zonnige en warme dag.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 Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.